NOS Nieuws van 7 uur. Anno Karnaal. Lance Armstrong heeft onomwonden toegegeven dat hij doping heeft gebruikt. In een interview met Oprah Winfrey zei hij onder andere EPO, testosteron en bloeddoping te hebben gebruikt bij de zeven tours die hij won. Armstrong ontkende dat hij als leider van het US Postal Team anderen heeft gedwongen doping te nemen, maar zei wel dat er een dopingcultuur heerste. In het interview wilde Armstrong geen namen noemen van andere wielrenners die doping gebruikten. Wel noemde hij de renners die dat niet deden helden. Armstrong zei in 2005 te zijn gestopt met doping omdat de controles werden aangescherpt. De voorzitter van het internationale antidopingagentschap WADA is niet onder de indruk van de bekentenis van Armstrong. Zijn uitspraken geven hem geen enkele geloofwaardigheid, al dus de voorzitter. Hij was fout, hij belazerde de boel en er was geen excuus voor wat hij deed. Als u uit was op verlossing is hij daar niet in geslaagd, al dus de voorzitter van WADA. Er komt een onderzoek naar de voormalige Griekse minister van Financiën Papa Constantinou. Hij zou hebben gesjoemeld met de lijst van Grieken die een bankrekening hebben in Zwitserland. Uit het onderzoek moet blijken of hij drie familieleden van de lijst heeft laten verwijderen. Op de lijst staan de namen van 2000 Grieken die de belasting hebben ontdoken. In Syrië is de Belgische journalist Yves de B. omgekomen. Arabische zender Al Arabiya meldt dat hij omkwam toen hij verslag deed van de gevechten tussen het leger en de opstandelingen in Aleppo. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken kan de dood van de B. nog niet bevestigen. Wel circuleert op Facebook een foto van wat zijn stoffelijk overschot zal zijn. Het weer, het blijft bewolkt, maar er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt rond de min 2 graden. De oostenwind trekt aan tot matig en daardoor voelt het koud aan. Extra koud zelfs. In het weekend maakt het zuiden de grootste kans op een beetje sneeuw. Overdag ligt de temperatuur net onder nul. In de nachten vriest het meest matig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A44 Den Haag-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij de Kaagbrug bij Sassenheim. Dat komt door een technische storing. Richting Amsterdam staat er inmiddels 3 kilometer file, de andere kant op 2. Verkeer Amsterdam-Den Haag kan in beide richtingen het beste omrijden over de A4 en de A12.